De brandweer probeerde met ventilatoren het zuurstofgehalte weer op peil te brengen... maar voor veel varkens kwam deze hulp te laat. In de stal stonden zo'n 800 dieren, twee derde daarvan is gestikt, zo schat de brandweer. Het Russische parlement wil de belasting verhogen voor Russen... die na de aanval op Oekraïne naar het buitenland zijn uitgeweken. De voorzitter van de Duma zegt dat het rechtvaardig is... om de belastingvoordelen voor deze mensen te schrappen. Zij hebben volgens hem hun land, vrienden en familie verraden. Honderdduizenden Russen zijn de afgelopen tien maanden op de vlucht geslagen. Onder meer omdat ze niet willen dienen in het leger... en niet willen leven onder het autoritaire regime van president Poetin. Na het loslaten van het zero-covid-beleid kampt China met een grote covid-golf. Het staat vast dat veel Chinezen aan de gevolgen van het virus overlijden... maar dat blijkt niet uit officiële cijfers. Volgens de Chinese autoriteiten zijn er de afgelopen vier dagen geen sterfgevallen meer geweest. In China hebben de meeste inwoners amper immuniteit opgebouwd... en betrekkelijk weinig mensen zijn gevaccineerd. De Chinese vaccins zijn bovendien van matige kwaliteit. In de VS zijn de afgelopen dagen door het winterweer 16 tot 23 doden gevallen. De slachtoffers kwamen terecht onder omgewaaide takken... of konden na een medisch noodgeval niet snel genoeg door hulpdiensten worden bereikt. Op kerstavond zaten honderdduizenden huizen zonder stroom. In grote delen van het land daalde de temperatuur tot onder het vriespunt... ook in zuidelijke plaatsen die niet gewend zijn aan winterweer. Het weer, veel bewolking, vooral vanmiddag vanuit het zuiden op veel plaatsen geruime tijd regen. Het wordt 9 tot 11 graden. Vanavond geleidelijk droog, morgen eerst buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. In de loop van de middag breekt de zon door. Maximum temperatuur dan 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de buitenring van de A10 Zuid staat een file bij knooppunt Amstel. 7 kilometer met een kwartier vertraging. En die file wordt veroorzaakt door een kapotte auto. Die blokkeert de rechte rijstrook. Bij Sint Pancras op de N242 vanuit Alkmaar naar Middenmeer 4 kilometer file met nog geen 10 minuten vertraging.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 Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben ook weer voor dit tweede uur de samensteller en presentator van dit programma. Voor degene die nu pas inschakelen, eh, vanochtend draaien we uitsluitend kerstnummers uitgevoerd door vooraanstaande jazzgroepen en jazzmuzici. We begonnen de tweede uur met de Knoxville Jazz Orchestra. Knoxville Jazz Orchestra, wat is dat? Wie zijn dat? Eh, een 17 personen big band, vijf saxofonen, vier trombones, vier trompetten, gitaar, piano, bas en drums. Eh, en ze komen uit East Tennessee in de Verenigde Staten. Nou, het eh, was weer een lekker swingend eh, begin van dit tweede uur met Deck the Halls. Ook Ray Brown, wereldberoemd bassist, bracht eh, in 1991 een kerstcd uit getiteld Christmas Songs with the Ray Brown Trio. En voor die cd inviteerde hij een keur aan vocalisten. Van deze cd draai ik nu It Came Upon a Midnight Clear en dat wordt gezongen door Etta Jones. Zij wordt begeleid door Geoff Kiezer op piano, Russell Malone op gitaar... Gregory Hutchison op drums en natuurlijk Ray Brown zelf op bas. It came upon a midnight clear. midnight clear. That glorious song of old from an angel's bending near the earth to touch their harps of gold. gracious King. Oh, the world in solemn stillness lay to hear, to hear the. door het Ray Brown Trio... It Came Upon the Midnight Clear. Een ander trio, dat van Ramsey Lewis... waar Ramsey aan de piano wordt begeleid door L.D. Young op bas... en Red Holt op drums. Merry Christmas, baby! Ramsey Lewis trio was dat. En nu staat voor mij een eh, nummer van het Ignazi Terrazza trio. Dat is een uh, jazz trio uit Barcelona. En bij zich eh, heeft gevoegd Randy Greer...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 We're riding in a wonderland of snow. Giddy up, giddy up, giddy up is grand, just holding your hand. We're riding along with a song of a wintry fairyland. Our cheeks are red and rosy and comfy, cozy are we.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 Eh, een kerstuitzending zonder een gigant als Oscar Peterson... dat kan natuurlijk niet. Eh, ik heb een eh, opname hier van de cd... een Oscar Peterson Christmas uitgebracht op Tellark in 1995... waar Oscar niet door de usual suspects wordt begeleid... die we van vele opnamen kennen... maar hier treden naast hem op Dave Samuels op vibrafoon... Lauren Lofsky op gitaar, David Young op bas en Jerry Fuller op drums. Luistert u naar Oscar Petersens interpretatie van Santa Claus is Coming to Town. Oscar Peterson, Santa Claus is Coming to Town. Eh, ja, het loopt tegen het eind van het jaar. Ik vertelde net in het eerste uur over dat fantastische kerstconcert met Madeleine Bell. En eh, in januari is er in de krocht alweer een, eh, een topconcert te beluisteren. Namelijk Tom, Beek, Tom Beek, de saxofonist. En dat concert gaat, staat helemaal in het teken van de muziek van Stan Getz... U weet wel, die fantastische tenorsaxofonist... <clears throat> die heel veel samenwerkte met uh, bossa nova artiesten... zoals eh, Laurindo Almeida en eh, Jobim, de Jobim-familie. 15 januari. Volgens mij zijn er nog plaatsen verkrijgbaar. Dus kijk even op de site jazzinzandvoort.nl. Van harte aanbevolen. In het eerste uur draaiden we een Canadese zangeres, Diane Penton. En nu weer een Canadese zangeres, ook een Diane, maar deze keer Diane Kroll. Diane Kroll wordt begeleid door Anthony Wilson op gitaar, Robert Hurst op bas en good old Jeff Hamilton op drums. Van haar cd uit 2005, Christmas Songs, luisteren we naar haar vertolking van The Christmas Song. Chestnuts roasting on an open fire.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 John Goldsby op bas en Alan Dawson op drums luistert u naar Have Yourself a Merry Little Christmas. En dat was Ken Pavlovsky met zijn kwartet. Ja, een ander traditioneel geluid eh, met de kerstdagen... is natuurlijk de big band van Glenn Miller. Glenn Miller die zelf natuurlijk eh, al overleed in een vliegtuigongeluk... tijdens de Tweede Wereldoorlog op weg naar een eh, optreden. Maar de band die is altijd doorgegaan. En in 1992 brachten ze een eh, dubbel cd uit getiteld In the Christmas Mood. Eh, en het nummer wat ik nu ga draaien, daar wordt eh, het orkest ook nog vocaal versterkt door de Moonlight Serenaders, de zangers Eldana, Annette Sanders, Dave Ragani, Jackie Presti en Lenny Roberts. Luistert u naar de Glenn Miller Orchestra met... het nummer I'll Be Home for Christmas. dat was de Glenn Miller Orchestra... met zang van de Moonlight Serenaders... I'll Be Home for Christmas. En van een big band weer naar een kleinere bezetting... en wel het George Shearing Quintet. Een quintet waarvan je de klankkleur uit duizenden herkent, zou ik zeggen. Eh, is het niet door George zijn eigen pianospel... dan is het wel de combinatie tussen dat pianospel en de altijd aanwezige vibrafoon in eh, het quintet. De vibrafoon die hier wordt eh, bespeeld door Don Thompson. Eh, Red Schwager, die we eerst al hoorden als begeleider van Diane Penton... vinden we ook hier weer terug op gitaar. Neil Swainson op bas en Marcel, sorry, Dennis Marcel op drums. Het is een opname op Tellark uit 1998... En de cd was getiteld Christmas with the George Shearing Quintet. We draaiden al een eerste carol eh, deze eh, kerstuitzending. Maar nu luisteren we naar de carol van het ezeltje, oftewel de Donkey Carol. ik nu uh, klaarstaan een nummer van Mel Torme. Zijn beroemde nummer werd eh, al gezongen door Diane Kroll een paar nummers eerder. En van Mel heb ik eh, van zijn kerstcd Mel Tormé Christmas Songs... een opname uit 1992... heb ik wat gekozen en Mel wordt hier begeleid door John Colliani op piano... John Leatham op bas en Donny Osborne op drums. Het nummer is getiteld Christmas Time is Here. En uh, degene die vroeger nog wel eens de film hebben gezien... Charlie Brown Christmas... Eh, het jongetje uit die leuke Amerikaanse cartoon... met altijd dat baseballpetje op. Eh, er zijn veel films over gemaakt, tekenfilms. En ook eentje getiteld Charlie Brown Christmas. Wel, van die film die, uh, komt het nummer Christmas Time is Here. En dat wordt hier vertolkt door Mel Tormé. Christmas time is here Happiness and cheer Fun for all that children call their favorite time of year. Snowflakes in the air, carols everywhere, olden times and ancient rhymes of love and dreams to share sleigh bells in the air. Beauty everywhere. Yuletide by the fireside. Joyful memories there. Christmas time is here. Families drawing time is Mel Christmas Time is hier. Wat een bijzonder en mooi gevallen stemgeluid heeft eh, hij toch. Weer even heel wat anders. Tot nu toe heel veel eh, Engels-Amerikaans eh, gedraaid vanochtend... met hier en daar een stukje Nederlands uh, jazzmuzici. Maar onze oosterburen hebben natuurlijk ook een eh, hele goede jazztraditie al jarenlang. En met name formaties zoals de WDR, de West-Duitse Rundfunk Big Band. Nou, ik heb iets gezocht wat ik ik kende het niet, maar een, een neef van mij maakte me erop attent. Die zei, uh, Jaap, heb je wel eens van Guts Alsman gehoord? Ik zei, nee, nog nooit. Nou, die heeft ook eh, echt een hele goede, paar hele goede swingende kerstcd's gemaakt. Samen met dat orkest van de West-Duitse Rundfunk. Nou, even op YouTube gekeken en inderdaad eh, twee cd's... met dat fantastische geluid van de big band van de WDR. En allemaal Duits of hertaalde eh, kerstnummers. Dit is een origineel Duits kerstnummer. Last und froh und munter sein. En we horen dus Guts Alsman begeleid door het eh, big band van de WDR. was drauf. Lustig, lustig, lustig, tralalala. Bald ist Nikolausabend da. Bald ist Nikolausabend da. ganz gewiss was für mich. Lustig, lustig, tralalala. Bald ist Nikolausabend da, bald ist Nikolausabend da. Wenn ich aufgestanden bin, lauf ich schnell zum Teller ist Nikolausabend da, bald ist Nikolausabend da. Und tralalala, und tralalala, und tralalala. Mm, Nikolaus, Nikolaus, Nikolaus. Mm, Tralalalalalala. Lustig, lustig, lustig, lustig. lustig. Moses ein guter Mann, dem man nicht genug danken kann. Lustig, lustig, lustig, lustig, tralalala. Bald ist Nikolausabend da, bald ist Nikolausabend da. An tralala, an tralala, an tralala, an tralala, an tralala, an tralala. du Dover. Ik Nou, dat was dus Guts Alsman. Uh, naast deze twee kerstcd's uh, ook heel veel eh, ander jazzwerk uitgebracht. En daarnaast ook nog een heel bekende tv-presentator. We gaan weer terug naar het eh, Engelstalige repertoire. Uh, eh, Jeannie Cheatham. Jeannie Cheatham samen met haar man eh, die de bastrombone speelt... Jimmy Cheatham, vormen zij de Cheathams. En de Cheathams bestaan dus uit Jeannie... die zingt en piano speelt... Nolan Smith en Snooky Young, trompet... Charles Owens, fluit... Ricky Woodward klarinet. Dinky Morris, basklarinet. Harmon Jimmy dus trombone. Re eh, Richard Reed op bas en John Harris op drums en percussie. Ik vind dit een van de allerleukste jazzy kerstnummers die ik ken. Eh, niet zo bekend, maar als je het één keer hebt gehoord... dan wil je het meer horen. Een apple, een orange en een little stick doll. I'll always remember every December, though I'm a long, long way from it all. The old people spinning stories of long ago Christmas and then apple, and orange, and a little On the hills of Sherbandi I remember so fondly Christmas trees So green and so tall We would choose one and we'd crown it With popcorn and daydreams of an apple An orange and a lily plenty of nothing, but plenty good. en zo komen we alweer bijna aan het eind van twee uur uitsluitend kerstjazz. Ik heb het met veel plezier voor u gemaakt en samengesteld en gepresenteerd. En ik hoop dat u op deze kerstochtend aan uw koffie of uw kerstontbijt een beetje hebt genoten van deze muziek. Wordt trouwens dinsdagavond weer herhaald. Voor nu neem ik afscheid van u, wens u nog prettige kerstdagen. Een fijn eh, oud en nieuw. En tot in het nieuwe jaar. We gaan eruit met eh, een nummer van Warren Wolf van zijn cd Christmas Vibes Sleigh Ride.